Hij miste daarna veel internationale wedstrijden door blessures. Het weer vanavond en vannacht koelt het op de meeste plaatsen af tot het vriespunt. Er kan een mistbank ontstaan. Morgen overdag eerst droog, met in de loop van de dag vanuit het noordwesten regen.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 We zijn dit programma begonnen met Celtic Angel, volume 3 alweer van Gabrielle. En ze doet het samen met Harshi dit keer. Celtic harp en gitaar van het label Phoenix Muziek. We gaan eh, verder eh, met Eve Awakening van Beyond 2012. Je kunt het allemaal meelezen op www.zfmzandvoort.nl. Veel luisterplezier. Dag. Πόλεμος και φρίκη Το χιόνι Sleep Well van eh, Naomi Stubé. Children's Massage and Music. Van het label Oriade Music. Dat was de ene en laatste cd van dit eerste uur van Peaceful Radio. Hier op je eigen lokale radio. Aflevering 694. We gaan eh, dit eerste uur afsluiten met Terry Oldfields. En, en met de lange titel Chakra Clearing and Healing Sounds. Nou, dat zullen we eens even... Oh, ze gaat gelijk praten. Nou, graag tot straks. Clearing meditation. Lie down comfortably on your bed or on the floor. Cover your body with a blanket if it is cold. You may also wish to place a pillow or a cushion behind the knees or thighs, or a low rolled blanket beneath the head. Ensure your whole body is comfortable so that you can lie perfectly still for the practice. Once you have Become comfortable, relax into stillness. Allow the whole body to soften. Feel that the neck is in perfect alignment with the spinal column. Feel the arms relaxed to the sides of the body. the palms turned upward, and the first finger and thumb of each hand joined in Chin Mudra, symbolizing the union between the individual and the divine or the cosmic. Allow the legs to rest comfortably the feet falling loosely out to the sides. Bring the attention now to the face and soften the facial expression. Smooth away any tension from the forehead, the eyes the eyelids slightly closed, the lips soft, tongue relaxed in the mouth, and the lower jaw softened. Feel the whole body relaxed on the floor. and begin to follow your breath. Take a long, deep, full breath in, feeling the abdomen rise and the chest expand. And as you breathe out, feel yourself letting go and relaxing on a deeper level. Again, inhale presence and as you exhale, release the past and let go of any plans for the future. And as you breathe in deeply once again, feel that you are fully present in this moment and letting go as you breathe out, surrendering to the practice of meditation. Now take the awareness to the soles of both feet. And as you inhale, draw in a ruby red light, breathing it in from the core of the earth, up through the soles of the feet, the ankles, calves, through the knees and thighs, the hips, and into Muladhara Chakra in the pelvic floor at the cervix for women.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 Met de actie wil een Belgische vakbond protesteren tegen een reorganisatie bij het goederenvervoer. Die gaat volgens de bond honderden banen kosten. De staking duurt tot morgenavond laat. Daardoor rijden er vanavond minder treinen en ligt morgen alle treinverkeer in België plat. Nederlandse intercitytreinen gaan dan niet verder dan Roosendaal en de Thalys van Amsterdam naar Parijs rijdt ook niet. Duizenden vrouwen hebben in Congo gedemonstreerd tegen verkrachtingen. Ze hielden een protestmars die werd aangevoerd door de vrouw van president Kabila. In het oosten van Congo woedt een gewapende strijd tussen rebellengroepen en het leger. Vrouwen zijn er geregeld het slachtoffer van seksueel geweld. Volgens de Verenigde Naties zijn het afgelopen jaar alleen al in dat gebied naar schatting 15.000 vrouwen verkracht. De demonstranten willen dat de VN-vredestroepen de vrouwen beter beschermen. Volgens de VN is het voor de 18.000 blauwhelmen in Congo onmogelijk om iedereen te beschermen. Bij een roofoverval op verschillende juweliers in Bagdad zijn zeker twaalf mensen omgekomen. De overvallers gebruikten handgranaten en geweren om drie winkeleigenaren te doden. Toen ze met hun buit weer naar buiten kwamen werden ze door militairen en agenten tegengehouden. Dat ontaarde in een vuurgevecht waarbij twee overvallers, twee agenten, een militair en vier burgers om het leven kwamen. Volgens de Iraakse regering zijn er steeds vaker gewelddadige overvallen in Bagdad. FIFA-voorzitter Blatter noemt het mogelijke omkopingsschandaal.